9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad praat morgen in een besloten vergadering... over de situatie in Kashmir. Dat gebeurt op verzoek van China en Pakistan. Aanleiding is het besluit van India om de speciale status van Kashmir in te trekken. Dat is volgens Pakistan een schending van de VN-resoluties. Op de grens tussen India en Pakistan waren vandaag een aantal incidenten. Daarbij zijn drie Pakistaanse soldaten en twee burgers omgekomen... Pakistan zegt dat er is teruggeschoten. Vijf Indische soldaten zouden zijn omgekomen. Maar India ontkent dat. Twee Colombiaanse vrouwen moeten twee en 2,5 jaar de cel in... voor de diefstal van tientallen mobiele telefoons... op het festival Mysteryland vorig jaar zomer. Ze maken volgens de rechtbank deel uit van een criminele organisatie... die ook in andere Europese landen actief was. De vrouwen van 34 en 21 zouden speciaal naar Nederland zijn gereisd... om op het festival hun slag te slaan. Zo hielden ze een administratie bij van alle gestolen telefoons. Israël heeft een gepland bezoek van twee Amerikaanse congresleden tegengehouden. De democraten die hebben zich in het verleden vaker kritisch uitgelaten... over de manier waarop Israël omgaat met de Palestijnen. Premier Netanyahu zegt dat Israël het Amerikaanse congres respecteert... maar dat het bezoek van de twee bedoeld was om zijn land te beschadigen. President Trump had Israël al opgeroepen om de twee democraten te weren. Volgens hem haten ze Israël en alle Joden. En Feyenoord is door naar de play-offs voor de groepsfase van de Europa League. In de Georgische hoofdstad Tbilisi werd met 1-1 gelijk gespeeld tegen Dynamo. Ruim genoeg na de 4-0 vorige week in Rotterdam. In de play-offs moet Feyenoord over twee duels afrekenen met het Zweedse Norrköping of het Israëlische Hapoel Beersheva. Het weer nog. De buien die nemen af. De wind gaat ook wat liggen.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 Dat heeft alles eh, te maken met een foto die Rikke Koorswagen afgelopen week heeft eh, gedeeld op eh, Facebook. En dat deed mij sterk herinneren aan jeugdsentiment. Want wat is het geval? Rikke en Elma die wonen niet meer tegenwoordig in, in Rotterdam. Nee, ze zijn verhuisd naar Apeldoorn. En op een gegeven moment dachten ze van het is mooi weer. We gaan lekker met de kinderen naar het bos. En in het bos, daar is een waterval. En daar liep de kleine koerswagen gewoon lekker een beetje doorheen te banjeren. De Loenense waterval. En als er iets is waar Jaapie Koper als klein jongetje ook in gebanjerd heeft... dan is het al in de Loenense waterval. Dus dat was de reden waarom ik eh, de Halfway Station heb eh, gedraaid. The Great Beyond... Eh, de link met eh, natuurlijk eh, de grote stappen en de sprong in het onbekende wagen. Dat, dat is een beetje waar het eigenlijk over gaat. En daar handelde eigenlijk min of meer het verhaal een beetje over wat ik van de week heb gedeeld. En ik kreeg ook bijval van Rikke zelf. Dus dat is altijd wel leuk en mooi meegenomen. Bovendien als ik ooit in de buurt ben, staat het bakje koffie gewoon in ieder geval bruin... om daar binnen te komen bij Huis de Korswagen Plezier. Dus dat is in ieder geval in de pocket. Eh, dat uh, zeggende is dit alweer het eh, tweede uur van deze Alternative FM... waar het allemaal weer in de teken staat van de muziek. Want het is een reguliere uitzending. En dus kunnen we ook weer een beetje ook wat ja, actueel materiaal draaien. Want het album Inertia is uit van Michel Hebben. Heeft een, uh, ja, heeft een interview gehad met Hans van der Maas. Met, die kennen we van Quiet Quiet. Daar heeft volgens mij net in het afgelopen uur Eden en The Wild ook iets mee te maken gehad. Dus eh, dan eh, weet je ongeveer wel in welke hoek eh, de wind een beetje zit te waaien. maar die Hans van der Maas die heeft een, leuk interview gedaan met Michel Ebbe. En daar natuurlijk gesproken over de stukken die op Inertia staan. Zoals bijvoorbeeld dit nummer, The Stories of the Immigrant's Wife van Michel Ebbe. love bound to falter when foreign ways melt when memories die. But for who were the songs she sang in the morning? Who were the tears at night? For who was her silence? Her come true for the immigrant. ümit eder she praying that the one summer's evening Dualarında oysa hep sen all the years gone, all the memories. is wayward confusion. It's the autumn of life. Bitsin gurbet içinde gurbet. Bitsin artık bu yalnızlık. aan. Hij is die boy die je moet laten staan. Hij lijkt een engel, maar een duivel in disguise. Hij vreet je op met huid en haar. Hij pakt en hij grijpt, maar belt je nooit terug. Hij vrijt en hij feest erop los. Hij lacht en hij kijkt, maar is alweer gevlucht. En ja, wie is de klos? Hij ziet visjes in de zee. Thank you. hij is de klos. Hij ziet visjes in de zee. Visjes in de zee. krijgt hij gelijk. Hij ziet visjes in de zee. ik denk dat er ergens een eh, restaurant is eh, die eh, niet blij met mij is wat dat betreft. Want ik zit ze constant te taggen in het bericht. Vroom! Met dubbel, drie dubbel M. ze hebben volgens mij helemaal nog geen Facebook pagina. Maar dat neemt niet weg dat het heel erg leuk is. En ik moet dan ook de vraag... ja, er werd mij de vraag gesteld. Het is niet helemaal alternatief. Maar wat de hek, zeg ik op een gegeven moment tegen een van de, de betere ANR-managers in dit eh, land. Want die kwam er mee. En eh, ik zeg, nou, eh, dit, dit, is wel bruikbaar. Maar op dit moment zijn ze nog bezig om het materiaal bij elkaar te halen en te harken. zo af en toe komt er gewoon iets nieuws uit. En dit is het, het eerste materiaal. Dus ik ga ervan uit dat er straks ook nog wel wat meer gaat komen. En eh, dan eh, zullen we ook hier eh, gerust een, een optreden tegemoet mogen zien... als het gaat om visjes in de zee. En één van de twee leden... Die kennen we uit The Voice of Holland. Het is hetzelfde domein waar onder andere ook Colin Hoeven deel van uit heeft gemaakt. Namelijk Mariette van der Brand. Die was nog niet zo lang geleden, ik geloof in juni... toen onze vriend Marcus van Dam en partijluiten een uh, verbindingje tot stand eh, wisten te brengen. Hè? En dat, eh, dat was nog eigenlijk best nog wel grappig toen. toen hè? Er was iemand ja, was die had... even, even knutselen. Ja, dat, er was een kabeltje kapot gereden van de vrienden van Zandvoort live. En op een gegeven moment toen zeiden jullie van dat gaan we nog anders oplossen. Ja, ja, nou ja, ze, ze, hebben wel geprobeerd een kabeltje neer te leggen. Maar die mensen rijden blijkbaar aan de boulevard zo hard... En zo lomp over dat zebrapad dat die ah. kabelen kort aan het rijden waren. Ja. Eh, de, de, de, de van, eh, eh, hoe heet ze ook alweer? het eh, Wapen van Zandvoort, Brigitte van Eyck, die was nog eh, des duivels. ik denk, ja, eh, die energie kun je maar beter ergens anders in steken. Over lompheid gesproken. Die mensen denken dus echt dat daar al het Formule 1 circuit in <laughs> Zandvoort is. Maar goed, dat is het dus niet. Laten we hopen dat dat binnenkort dan een klein beetje normaler wordt. Ja, ja nou ja, het, het festival op zich was wel leuk. Uh, van der Brand was ook aan tafel geweest in het programma wat... Zandvoort op zaterdag heet. En toen mocht ik dat voor die ene keer doen. Dus dat eh, was al eh, helemaal leuk. En ja, dat was wel grappig. Als je dan op een gegeven moment eh, een van de twee leden van dit project aan tafel hebt. Daarvoor hoorden we trouwens Michel Ebbe met nog een... een een nummer Inertia. Nou, niet Inertia is het album. Uh, the Stories of the Immigrant's Wife. Nou, ik heb het donkerbruine vermoeden dat dat een beetje op zijn wederhelft eh, slaat. Namelijk De Met. Daar is hij mee getrouwd. Eh, dat, dat is wel grappig. En ik, ik heb hem laten vertellen dat ook Rick Korswagen... die we helemaal aan het begin van dit uur hebben gehoord... met Halfway Station... Hij zelf was niet eh, te horen als het gaat eh, met de vocale bijdrage. Want dat heeft hij overgelaten aan zijn meisje. Ehm, heeft hij bemoeienis eh, volgens mij gehad met dat album van, van Michel Eber. En als het allemaal een beetje mee zit... komt Michel ook eh, deze kant op. Dat zal ergens in november gaan gebeuren. Dus dat eh, komt nog allemaal wel. Nu, weer tijd voor eh, het stevige materiaal hier bij Alternative FM. Dus zet je maar schrap. Beetje Ramones-achtig. Ik heb het over Shameless en Beat Up Guy. dat wij eh, van die brave jongetjes zijn... en eh, denken, nou, ze gaan toch alleen maar een beetje de folk, eh, de indie en al die binnen op. Nee, we houden ook nog wel eens een beetje van onvervalste rock'n'roll. Dus wat dat gaat, doen we dat graag. Beat Up Guy was een beetje punk. Ja, dat kan je dat wel een beetje vergelijken. Shameless was dat, met, uit Nijmegen. En daarachter Penelope uit Amsterdam. Jazekers. want ik heb me weer laten vertellen dat... Eh, Penelope bezig is weer met nieuw materiaal aan het eh, maken. Dus eh, we zijn er weer super nieuwsgierig naar. met het onvervalste stemgeluid van Vicky van Zijl. Superstar Idol, dat gaat natuurlijk over al die talentenjachten... waar wij mee doodgegooid worden op de commerciële zenders. Eh, alsof we er niet genoeg van hebben. En daar ging dat nummer dus een beetje over. Eh, nou, eh, vorige week was het een beetje de doop. Wat betreft Walking the She. En Marcus, jij vindt dat zeer smakelijk muziek, denk ik. Ik vind het aparte muziek. Aparte muziek. Ja, ik vind het ook wel fijn om naar te luisteren. Ja, toch toch wel. Zeker weten de categorie apart apart. Maar in de positieve zin van het woord in, natuurlijk. In de positieve zin, uiteraard. Want eh, straks eh, moet je oppassen dat je niet door Marlene sherps achterna wordt gezeten... en dat je het belandt op de motorkap. <laughs> <laughs> Want, als we hier eh, een paar van die vervelende nare woorden in die richting gaan noemen... Dat, dat is niet de bedoeling. Bovendien, Marlene is afgelopen zaterdag bij onze collega's van Goedemorgen Antwoord geweest dus ook nog een stukje gespeeld. Eh, dus ik heb nu al een beetje aan Marlene gevraagd... Durf je de uitdaging aan om nogmaals hier binnen te komen? Nou ja, dat moet nog even het antwoord eh, schuldig blijven. Dus eh, wellicht dat we er nog kunnen strikken hier in, in, de, in de studio. De laatste keer was met godsworst. Nou, toen stond je ook met vraagtekens. Ik zie die vraagtekens nog boven je hoofd hangen van... Het, kan dat wel? <laughs> Dus, ja, het dat was niet, Het want je hoort ze toch niet? Nee. <laughs> ze hadden een complete eh, in-ear eh, installatie hadden ze meegenomen. Uh, je hoorde alleen maar tik van de computer op de drums. Hè? Dat was gewoon tik, tik. Maar als je de koptelefoons op had... Dan hoorde je een geluid, jongen. Dat was je echt helemaal... Maar goed, daar een beetje op diezelfde leest voortgegaan. Iets in een wat lagere versnelling. Is Walking the Sea. Eh, Wieder good hebben wij eh, omgedoopt tot eh, eigenlijk de single. En dat is ook een bepaalde reden. Dat heeft alles te maken dat... Ehm, Marlene Sherps uit Zandvoort komt. Maar degene die daarbij ook te horen, Lea Bos, hetzelfde verhaal. Kortom, video good van Walking the Sea. the future, the past went slow. You relied upon what your mother told. At time you fought you a good love song. All I got pieces are left here tussen uh, bijvoorbeeld Walking the Sea en Catskills een beetje in elkaars uh, verlengde. Omdat het, eh, nou ja, dat heeft een beetje ook muzikaal te maken. Waar Wies de Louise toch de iets wat subtielere aanpak kiest... is het toch wat Marlene Scherps wat, wat grover in, het, in het verhaal zit. Maar goed, de smaken verschillen, maar wij vinden dat leuk. Dus dan draaien we het ook. Wie de Goed was echt zandvoortsmateriaal. materiaal twee derde sowieso. Eh, want eh, Lea Bos, eh, die er ook op te horen, die komt ook uit Zandvoort. En Marlene, die kennen we natuurlijk ook vanwege haar beeldhouwwerken hier in dit dorp. Dus wat dat er gaat, is het niks nieuws onder de zon. Kunnen we toch stellen dat we hier een muzikaal dorpje hebben. Dat noemen we dan ook nog Wendy Moor, Bas Romein, Ruud Houweling, Koen Alvarez. Afijn, noem ze maar op. En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld onze gitarist Juriaan Kurpershoek van Operation Hurricane ook Zandvoorts inbreng. En eh, onze allergrootste vriend eh, op de trommels... Eh, die af en toe ook nog wel eens te horen is tijdens een reeks concerten in het land... is René van Kolm, een drummer bij Doe Dus wat dat er gaat zijn we best wel redelijk muzikaal aangelegd in dit, in dit gat. <laughs> om dat maar zo te zeggen. Ehm, daarvoor hoorden we dus, dat, dat, dat, zei ik dus al, ehm, Walking the Sea... en daarachter dus Cat Skills. Eh, juist, dan deze. Eh, dat is ook weer een beetje, het, eh, beetje rauw en leuk is het zeker. Jet Papillen met In Solitude. spent my nights here waiting for you So you could take me over Cause I'm broken and wired You'll make it better I pay the price my soul is due My life came down to the wire Cause I know I'll burn in fire Yeah, I'm going down on my knees before the altar If my prayers denied man A disgrace for the only father That's the Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and solitude, both arms bound Twine and servitude, I'll crash down comes time to weigh obeying the rules No, I don't belong in heaven Cause I'm made all out of seven Come take me under I gave my life and died for truth I'm now in hell On my knees before the altar With my prayers denied A disgrace for the lonely father That's Mr. Divine falling around 20 stories you are crashed down Glad and solitude both arms bound 20 stories you are crashed down hebben gedraaid eh, deze Nausicaa met All I Do. En daarvoor worden we je Jet eh, Papillen met eh, In Solitude. Het bracht de tijd op bijna, nou het is iets later dan kwart voor tien inmiddels. dit zijn de mensen van wie wij altijd het materiaal krijgen. Johannes en Olga Taal, maar dan onder Trip to Dover. Beetje electro, beetje punk en dan krijg je een mooi samenspel. I'll Juliet. Te wacht tot je stroom mee hebt. De wind steekt op wanneer je verder gaat. Wanneer jij straks op de Noordzee vaart. jaar was dit eh, een van de nummers die wij heel veel gedraaid hebben bij Alternative FM. Want het eh, was uit het jaar 2018. Tols met knopen, zeven knopen zijn wel te verstaan. Ehm, echt een eh, song die je zou kunnen verwachten bovenin het noorden van Nederland. En dat klopt ook, want hij was afgelopen weekend samen dus met bijvoorbeeld Ivy, en Man, Colin Hoeven en ook hijzelf te zien en te beluisteren tijdens de Horizon Tour. <clears throat> en eh, deze nummer die paste daar natuurlijk eh, duidelijk bij. Het is eh, tijd om gedag te zeggen. Dus dan haal ik grote vriend Marcus van Dam erbij. En dan zeggen wij in koor tot, volgende, week. week. want dat kunnen we weer doen. Straks hebben wij weer Vader Veugen met een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Eh, dat eh, is eh, gewoon de afsluiter van deze donderdag. En ik zei al, we hebben er nog eentje. En dat is eigenlijk al een single die al een tijdje uit is. Maar het album nog niet. En dat, houdt, dat album dat heet Loud and Shameless. Daar is die weer, Shameless. Maar dat is in een titel van Nosoyo. En Nosoyo kennen we nog met Donata Kramars. Die eigenlijk de band heeft al opgericht. En Donata Kramars heeft in het eh, verleden natuurlijk nog deel uitgemaakt eh, van Uberich. Het samenwerkingsproject eh, wat, wat ze hadden. En ze hebben er ook in 2012 nog zelfs de grote prijs van Nederland bij de bands gewonnen. En niet alleen met Marnix Donnerstein, maar ook met Chris Kok. Ehm, dit is dus vooruitkomend van dat album het nummer Highness. En die ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. stood up for myself, oh I am such a bitch. En volgende week zijn wij er weer. Every time that you hate fireworks in your brain, you feel no pain. Cower up in your towel, tell yourself that you're hot shit. Wow, oh, oh, oh, oh. It's so lonely at the top, you see. Wow, oh, oh, oh, oh. But you would never wait for me. Enjoy your highness. When I rise up again, I am brighter than before. Wow, oh, oh, it's so lonely at the top, you see. Wow, oh, but you would never wait for me.